SP-Kamerlid Leijten spreekt van treiterij van de bovenste plank... Ze heeft op Twitter een filmpje geplaatst waarop de ene zwartgelakte pagina na de andere te zien is. De enige passages die volgens haar wel zichtbaar zijn, zijn gesprekken tussen ouders en de Belastingdienst. De onderzoeken naar fraude zijn onleesbaar gemaakt. Een woordvoerder van staatssecretaris Snel zegt dat in de zwartgelakte delen van de dossiers gegevens van anderen staan. Eigen informatie is volgens hem wel zichtbaar. Eurocommissaris Frans Timmermans komt vandaag met zijn plannen in de strijd tegen klimaatverandering. Hij wil dat Europa de komende tijd 260 miljard euro uittrekt om de economie groener te maken. Dat is een kwart van de totale begroting van de Europese Unie. Om de uitstoot van CO2 in 2050 tot nul te brengen... komt er een klimaatwet met dwingende maatregelen voor alle lidstaten. In 2030 moet de uitstoot al met minimaal de helft zijn gedaald. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Europese leiders. Die zijn het niet allemaal eens met de snelheid die Timmermans voor ogen heeft. De nachttrein tussen Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Assen en Groningen blijft de komende tijd bestaan. De verbinding is de afgelopen twee jaar uitgeprobeerd. Aantallen reizigers zijn niet bekendgemaakt, maar volgens NS is de proef een succes. De trein rijdt één keer per week op vrijdagnacht. Eerder was er ook een proef met een nachttrein van Groningen naar Amsterdam... maar die verbinding gaat niet door. En de Nederlandse handbalsters hebben zich bijna geplaatst... voor de halve finale van het WK in Japan. Vanochtend won Oranje met 40-33 van Zuid-Korea. In de komende uren wordt duidelijk of de handbalsters echt naar de halve finale mogen. Daarvoor zijn ze afhankelijk van andere landen. Het weer, in het zuidoosten eerst nog regen. Vanuit het westen droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 7.